Annette Schut met het NOS Journaal. In Georgië demonstreren vanavond opnieuw tienduizenden mensen tegen een omstreden wetsvoorstel. Betogers raakten daarbij slaags met de politie. Agenten zetten onder meer traangas in om de demonstranten uit elkaar te drijven parlement van Georgië heeft het voorstel vandaag in een tweede stemronde goedgekeurd. De wet moet buitenlandse invloed tegengaan, maar betogers vrezen dat die vooral gebruikt zal worden tegen organisaties en journalisten die kritisch zijn op de regering. Het parlement moet nog één keer over de wet stemmen voordat die ingaat. Colombia gaat de diplomatieke betrekkingen met Israël verbreken. Dat heeft de Colombiaanse president Petro aangekondigd. Hij had al lange tijd felle kritiek op de oorlog die Israël voert in Gaza. In november riep Colombia zijn ambassadeur in Israël al terug. Vorige maand diende Colombia een verzoek in bij het internationaal gerechtshof... om zich aan te sluiten bij de zaak van Zuid-Afrika... dat Israël beschuldigt van het plegen van genocide in Gaza. De rechtszaak tegen Harvey Weinstein over seksueel misbruik moet opnieuw. Een gerechtshof in New York draaide vorige week zijn veroordeling uit 2020 terug omdat de oud-filmproducent geen eerlijk proces zou hebben gehad. Weinstein kreeg toen 23 jaar cel voor seksueel misbruik van twee vrouwen. Het nieuwe proces zal naar verwachting in september van start gaan. Nederlandse kersttelers mogen toch langer gebruik maken van twee bespreidingsmiddelen tegen een exotische fruitvlieg. Die vormt al jaren een bedreiging voor de kersenteelt. Eerder leek het erop dat ze geen toestemming meer kregen omdat de middelen schadelijk voor de natuur kunnen zijn bij verkeerd gebruik. Het weer, vannacht is het zo goed als droog bij een graad of 14. Morgen zonnig bij 18 tot 25 graden.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 I am sure I'll find love be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade.